uur. Dit is Doral negens met het NOS-journaal. Het midden van Italië is vanochtend opgeschrikt door drie aardbevingen. Die hadden een kracht tussen 5,3 en 5,7. Er zijn nog geen berichten van slachtoffers of schade. Het epicentrum lag bij de stad L'Aquila op zo'n 10 kilometer onder het aardoppervlak. De bevingen werden gevoeld tot in Rome. De metro in de stad is uit voorzorg ontruimd... en ouders werden opgeroepen om hun kinderen van school te halen. In het bevingsgebied in Midden-Italië zaten al honderdduizenden mensen zonder stroom door hevige sneeuwval. En het leger is ingezet om te helpen. In Mali zijn bij een explosie op een militaire basis in Gao zeker 50 mensen omgekomen, meldt de VN-macht MINUSMA. Er zijn tientallen gewonden. Het gaat om een zelfmoordaanslag met een vrachtwagen vol explosieven. In het gebied zijn militairen actief uit verschillende landen, waaronder Nederland. Intussen is duidelijk dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. In het getroffen legerkamp zitten militairen uit Mali zelf. In de Rotterdamse haven is vorig jaar een recordhoeveelheid van 13.300 kilo cocaïne onderschept. Het oude record uit 2013 stond op 9800 kilo. Het aantal drugsvangsten is niet gestegen, maar de omvang wel. De partijen variëren van 1,5 kilo tot bijna 4000 kilo. Vorig jaar is ook 720 kilo marihuana en ruim 400 kilo heroïne ontdekt werden 40 verdachten aangehouden. Slachterijen zijn beter gaan letten op de hygiëne en het dierenwelzijn, maar het kan nog beter, zegt toezichthouder NVWA. Drie jaar geleden bleek dat vlees afkomstig uit onder meer runder, varkens en paardenslachterijen niet veilig genoeg was. De bedrijven leefden de hygiëneregels vaak niet na, er werd veel gefraudeerd en er kwam soms afvalvlees in de supermarktschappen terecht. De NVWA zegt dat bijvoorbeeld messen nog beter moeten worden ontsmet, maar dat het in het algemeen bij de slachterijen beter gaat. Het weer op veel plaatsen nevelig, maar ook wat zon. Later vooral in het noorden en noordoosten kans op wat ijzel.